Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn afspraken gemaakt over het beschermen van de oceanen. Op een top van de Verenigde Naties sloten 180 landen dat oceaanakkoord. Over zeven jaar moet 30% van de zeeën beschermd gebied zijn. En dat is hard nodig, zegt deze oceaanonderzoeker. Ik denk dat iedereen, iedereen weet in feite hoe belangrijk de oceaan is voor, het, voor, voor onze planeet. Ik denk dat die noodzaak wel wordt gevoeld. En want je weet gewoon dat, dat de oceanen eh, cruciaal zijn zijn voor het eh, reguleren van het klimaat op, eh, op, op aarde. Je weet hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit op aarde. Nu is iets meer dan 1% van de oceanen beschermd. De landen hopen dat door het akkoord zeeën schoner worden en er minder wordt gevist. In Tilburg is een man opgepakt die probeerde de helm van een motoragent te jatten. De agent had zijn helm afgezet en op de motor laten liggen toen hij even weg was. De Tilburger pakte de helm, zette hem op en liep weg. Maar een andere agent betrapte hem. Toen de man de helm af wilde zetten, viel hij op de grond met allerlei apparatuur erin. Duur grapje, de rekening van dik 1000 euro is voor hem. In Bangladesh zijn zeker zes mensen om het leven gekomen bij een brand in een zuurstoffabriek. De brand ontstond na een explosie die op twee kilometer rond de fabriek te horen was. Er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. De oorzaak van de explosie is onbekend. En herinner je dit moment nog tijdens de Oscar-uitreiking vorig jaar? <laughs> Oh, oh, Richard! oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Ja, je hoorde hoe presentator Chris Rock een klap kreeg van acteur Will Smith... omdat hij een grapje over zijn vrouw had gemaakt. Nu, bijna een jaar later, heeft Chris Rock uitgebreid gereageerd daarop. Deed hij in zijn stand-up comedium show op Netflix. De klap deed toch wel zeer, zei hij. Krijg je nog het weer, bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de AMB.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 Zij was een fantastische jazzzangeres, een echte icoon. En ik dacht, het is eens tijd om aan haar specifiek aandacht te besteden. In de tweede uur komen daar ook nog wat nummers bij die over de lente gaan. Ten slotte is de meteorologische lente 1 maart begonnen. Al merk je daar nu weinig van. Maar misschien toch wat lentegevoelens eh, bij u thuis brengen. Van, met eh, een aantal mooie nummers met het woord spring in de titel. Ik begon deze uitzending met het nummer Miss Joe van de cd Typical van het Frits Landersbergen Sextet. En we hoorden Frits op vibrafoon, Nanoek Brassers op trompet... Max Jonata op tenor en Francesca Tandoi op piano. Beide hebben we nog afgelopen maand kunnen beluisteren in de krocht... in een fantastisch concert in een afgestampte zaal. Zo vol was die. Verder Matthäus Nikolajewski op de bas en Willem Romers op drums. Het was een cd uitgebracht op 14 maart 2005. En nu ik het toch over dat concert van Max en Francesca heb... Eh, aanstaande eh, Jazz in de Krocht gaan we luisteren naar... Eh, dat is op 12 maart, naar een tribute voor Toets Tielemans... met Mike Del Ferro piano en Hermine Deurlo op uiteraard harmonica ik hoorde van uh, voorzitter van Jazz in Hans Rijmers... dat er nog een paar kaartjes, zo eh, om en bij de 20, beschikbaar zijn. Dus eh, heeft u zin op 12 maart in een gezellig zondagmiddaguitje? Vooral even in de krocht langs gaan, maar wel van tevoren op de site even reserveren. Nou ja, alweer genoeg gepraat. We beginnen nu met de ster van deze ochtend, Ella Fitzgerald. En een van de mooiste platen die ze ooit heeft uitgebracht... voor mij althans, is de cd Easy Living. Eh, ze wordt daar uitsluitend begeleid door Joe Paas op gitaar. Prachtige combinatie. We gaan luisteren naar My Ship. My ship has sailed that are made of silk. The decks are trimmed with gold and of jam and spice. There's a paradise in the hold. My ship's aglow with a million pearls and rubies fill each bin. The sun sets high in a sapphire sky when my ship comes in. I can wait the years till it appears one fine day, one spring, but the pearl and such, they won't mean much if there's missing just one thing. I do not care if that day arrives That dream need never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to I do not care if that day arrives. That dream need never be. If the ship I sing doesn't also bring my own true love to me. If the ship fantastische stem van Era Fitzgerald. En dan begeleid door meestergitarist Joe Paas. Ik heb nu een eh, nummer klaarstaan van het Garden District Trio. Het Garden District Trio? Nooit van gehoord. Nou, ik ook niet, totdat ik in 2019 een trip maakte, een muzikale trip door de Verenigde Staten... die begon in New Orleans. En het Garden District is een wijk van New Orleans. En eh, het eh, trio die zich eh, genaamd heeft, genoemd heeft naar dit district... is het trio Jordan Baker, piano... Brian Kezurgi bas en David W. Hansen, drums. Alle nummers op deze cd die ik in een fantastische recordshop... waar te kust en te keur allerlei soorten jazz te koop was... De nummers die op deze cd staan zijn allemaal origineel gecomponeerd door deze David W. Hansen. Het is een opname uit 2019 en het nummer wat we nu gaan beluisteren is genaamd Pink Sky. En dit was het Garden District Trio met het nummer Pink Sky van de cd Upward. Een trio uit New Orleans. Dan eh, heb ik nu voor u klaarstaan de tweede zangeres van deze ochtend. Namelijk Carmen McRae. Ook niet de eerste de beste. werd Ella net begeleid door alleen Joe Paas. Carmen wordt begeleid alleen op piano door de one and only George Shearing. Het komt van eh, de cd Two for the Road. Een eh, Concord-opname uit juni 1980, opgenomen in New York City. En het nummer is getiteld Gentleman Friend. approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. The sunny skies seems like it never will end. Long as he's around me, I'm referring to my gentleman friend. His kind of kisses tea. What I've been missing in the used to be, I'm getting frequently and so good. You're Cuba. da but but but we should do da da da da da we da da da da show wa wa wa we wa wa do be da da do we show ba be da da do de da de do de should do da de do da da de do we are ba ba ba be show ba ba do do do do de da kind of kissing suits me to a T. What I've been missing in the used to be, I am getting frequently, and so goodbye. Ja, dat was Carmen McRae, Common Friend met George Shearing. Eh, de artiest van vandaag, Ella Gerald. Ik heb er wat van de klaarstaan. En wel uit de vijftiger jaren. In die tijd was Norman Granz, de grote impresario, ook haar manager. En zoals jullie waarschijnlijk wel herinneren... Eh, had hij een hele serie Jazz at the Philharmonic. En eh, in dat kader eh, was er ook een concert in het Concertgebouw in Amsterdam. en dat concert werd uitgebracht op het eigen merk van Crans, Verve, wat hij gestart was in 1957. En we gaan luisteren naar Ella Gerald. In dit geval begeleid door het Oscar Peterson Trio. Ella natuurlijk vocaal, Oscar piano, Herb Ellis gitaar...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 doesn't sell the only thing. Pops got plenty of dat was een prachtige Louis Armstrong-imitatie... aan het eh, eind van dit nummer door Ella. En je hoorde het publiek in het Concertgebouw eh, vrolijk lachen. Verderop in dit programma draai ik nog een nummer... Eh, waar Ella werkelijk samen met Louis Armstrong zingt. ZFM Jazz. Ja, dit was een nummer uit de 50 jaren. En daar blijf ik nu nog maar even hangen. Eh, en we gaan luisteren naar Jerry Mulligan. Er was in 1958 eh, kwam er wat we naar de hand zouden noemen... een echte cultfilm uit. Getiteld I Want To Live. Met een uitroepteken. Eh, de muziek werd zeer bekend buiten de film om. en dat was een combo aangevoerd door... Jerry Mulligan op bariton... Art Farmer op trompet... Bud Shank op alt... Frank Rosolino op trombone... Pete Jolly piano... Red Mitchell op bas en Shelly Man op drums. Dus gewoon een topbezetting. Vanuit die film draai ik het nummer Frisco Club... Thank Thank wakker. Dat was eh, Jerry Mulligan met de jazzcombo van de film I Want To Live. Het nummer was getiteld Frisco Club. Ja, en dan eh, gaan we weer eh, terug naar de 21ste eeuw. het was weer een cd die ik op die reis naar New Orleans maakte. daar stuitte ik op de uitgebreide Marsalis-familie. de meeste van jullie kennen natuurlijk wel Winton, de trompetist en bandleider. Maar daarnaast heb je natuurlijk vader Ellis, die een paar jaar geleden overleed... Delfeo, Brantford en de jongste Jason. Jason de vibrafonist. Eh, van hem tikte ik ook een eh, cd op eh, de kop daar... met allemaal nummers door hemzelf ook gecomponeerd. Het is een opname uit, 19, uit 2012 op Basin Street Records... En de cd heet In the World of Mallets. We, horen Jason Marsalis natuurlijk op vibrafoon... Austin Johnson op piano... Will Gobble op bas en Dave Potter op drums. Luistert u naar Louisiana Gold. Jason Marsalis, Louisiana Gold. Eh, drummer Jeff Hamilton, uh, eh, Tour de Ville. Eh, wat ik zeg, er liep nog even wat door. drummer Jeff Hamilton toerde veel in Europa ook. En in 2006 dook hij samen met Tamir Hendelman op piano... en Christophe Luthi op bas de studio in en wel Studio 4 in Keulen. Daar namen ze eh, een gelijknamige cd op, de trio from Studio 4 Cologne, Germany. En we gaan luisteren van die cd naar het nummer Too Close for Comfort. Jeff Hamilton trio. Too Close for Comfort. Swingt het of swingt het niet? Ik dacht van wel. Uh, snel door met eh, onze artiest van vandaag, Ella Fitzgerald. Eh, en ik heb nu klaarstaan een opname uit 1974... in de beroemde jazzclub in Londen, Ronnie Scott's. En deze cd heet dan ook Ella in Londen. Ella wordt hier begeleid door eh, eh, haar vaste pianist zou je wel kunnen zeggen. Iemand die, ze, die haar heel veel begeleid heeft. Tommy Flanagan, piano. Eh, Joe Pass is er weer op gitaar. Keeter Betts op bas en Bobby Durham op drums. Een prachtige bezetting, dacht ik. deze hele tour werd ook weer geproduceerd door Norman Kranz. En we gaan luisteren naar de standard They Can Take That Away From Me. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all. Ja, Ella Gerald, prachtig gezongen. Eh, we gaan weer terug naar de 50 jaren en wel naar Julian Cannibal Adderley. Hij was eigenlijk de eerste uh, jazzmuzikus die ik hier in Nederland live hoorde op een concert. Toen nog in de oude Koerzaal in Scheveningen. Eh, dit komt van zijn plaat Cannibal Takes Charge. Waar we natuurlijk Julian horen op sax, Winton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb op drums. Een opname gemaakt in New York in april 59. Eh, we gaan luisteren naar het nummer I Guess I'll Hang My Tears Out to Dry. Julian Cannonball Adderley. We gaan eruit met Horace Silver van zijn LP The Stylings of Silver... opgenomen door Rudy Van Gelder... met Horace op piano, Art Farmer, daar is hij weer... op trompet, Hank Mobley tenor, Teddy Kotick op bas...